Marjan Koekoek met het NOS Journaal. De Tweede Kamer wil het kabinet niet verder bezuinigt op ontwikkelingssamenwerking. Het budget moet minimaal 0,7% van het bruto nationaal product blijven in deze regeerperiode. Een motie daarover van GroenLinks en de ChristenUnie kreeg een meerderheid dankzij regeringspartij CDA. Ook werd gisteravond een SGP-voorstel aangenomen om grote gezinnen te ontzien bij de bezuiniging op het kindgebonden budget. De begroting van het kabinet Rutte werd verder zonder wijzigingen aangenomen. Onderzoeksinstituut CERN in Zwitserland heeft deeltjes gemeten die sneller gaan dan het licht. De onderzoekers zijn verbijsterd omdat de meting volgens de relativiteitstheorie van Einstein onmogelijk is. Als het toch klopt zou een van de pijlers onder de moderne natuur kunnen wegvallen. De metingen van de deeltjes versnellen worden nu opnieuw bekeken. De meeste Nederlandse banken houden hun investeringen verborgen voor consumenten. Die conclusie staat in een rapport van de Eerlijke Bankwijzer. Acht van de elf onderzochte banken geven weinig openheid over de bedrijven of activiteiten die ze financieren. Dat maakt het lastig voor consumenten om te zien of een bank maatschappelijk verantwoord onderneemt. Pakistanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Amerika een bondgenoot dreigt te verliezen. Vertrekkend admiraal Mullen, voorzitter van de legertop, zei gisteren dat Pakistan betrokken was bij de aanslagen in Afghanistan op de Amerikaanse ambassade en overheidsgebouwen in Kabul. Daarbij kwamen vorige week 25 mensen om. Volgens de Pakistaanse minister Kar kan Amerika zich dit soort beschuldigingen niet veroorloven. In Texas mogen ter dood veroordeelden hun laatste maaltijd niet meer zelf uitkiezen. Gouverneur Whitmire zegt dat het ongepast is om veroordeelden zo'n privilege te gunnen. Zijn besluit zou een reactie zijn op de laatste maaltijd van een man die gisteren werd geëxecuteerd voor een racistische moord. Hij bestelde onder meer een driedubbele cheeseburger, een pizza vol vlees, een half brood en een halve liter ijs, maar at er niets van op. Dan nog het weer. Eerst lokaal nog een mistbank. Verder stapelwolken met zonnige perioden en meest droog.